uur. Krol met het NOS Journaal. De hoogste ambtenaar van de Belastingdienst en die van het ministerie van Financiën... wisten van een geheim gehouden memo over de toeslagenaffaire... maar ontkenden dat in hun verhoren onder Ede... voor de parlementaire ondervragingscommissie. Uit de reconstructie van RTL Nieuws en Trouw blijkt dat de memo... waarin staat dat het stopzetten van toeslagen onrechtmatig was... en dat 300 ouders zouden moeten worden gecompenseerd al drie jaar geleden op het ministerie ter sprake kwam. Beide ambtenaren waren daarbij. Jaap Uilenbroek van de Belastingdienst ontkende voor de commissie het memo te kennen... en Manon Leijten van Financiën kon het zich niet herinneren. In de haven van Rotterdam heeft de douane twee grote partijen cocaïne onderschept. De eerste lading van 300 kilo werd gevonden in een container met auto's uit Panama. De andere lading van bijna 150 kilo zat verstopt tussen een partij mango's uit Peru. Als de drugs op straat waren verkocht, hadden ze ruim 33,5 miljoen euro opgebracht, zegt het OM. Ze zijn inmiddels vernietigd. Wetenschappers van de VN vinden dat de klimaatcrisis en het verlies van diersoorten tegelijk moeten worden aangepakt. Ze zijn bang dat sommige maatregelen tegen de opwarming van de aarde ten koste gaan van bepaalde diersoorten. Maatregelen als de uitbreiding van bio-energiegewassen of het opslaan van koolstofdioxide in de grond... zijn catastrofaal voor de biodiversiteit, zeggen ze. De problemen zijn te lang apart bekeken. Als ze tegelijk worden aangepakt, is dat beter voor de natuur en ook voor de mens, denken de wetenschappers. En de Nederlandse hockeymannen staan in de finale van het EK. In de halve finale versloegen ze topfavoriet België... na een 2-2 gelijkspel en shootouts. In de finale neemt Nederland het op tegen Duitsland. Het weer, opklaringen, 9 tot 14 graden is het. Langs de kust kan mist ontstaan. Overdag weer veel zon, 22 graden aan zee tot 27 in het binnenland. In het weekend meer bewolking en koeler.